Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Als het aan de burgemeester van Den Bosch ligt... worden de maatregelen tegen het coronavirus in heel Nederland... met zeker een maand verlengd. Burgemeester Mikkers adviseert dit aan het kabinet, zei hij in Eén Vandaag. Volgens hem kunnen we de maatregelen niet met een Big Bang afschaffen... en hebben we elkaar hard nodig om de crisis tegen te gaan. Dinsdag besluit het kabinet of de maatregelen worden verlengd. De maatregelen om het virus in te dammen hebben effect, maar minder dan verwacht. Het RIVM denkt dat half april 2500 coronapatiënten op de IC liggen. Dat is een somberder verwachting dan een week geleden. Toen werd uitgegaan van 1000 IC-patiënten op 1 april, komende woensdag is dat. Dat aantal is vandaag al bereikt. Dat het er meer zijn komt volgens het RIVM doordat patiënten langer op de intensive care liggen dan verwacht. Het goede nieuws is volgens het RIVM dat de verwachte afvlakking heeft plaatsgevonden. Vooral in Noord-Brabant is dat goed te zien. In India wordt gevreesd voor een corona-uitbraak door een massale volksverhuizing. Het land met 1,3 miljard inwoners is sinds deze week in lockdown... maar dat besluit heeft juist een massa mensen op de been gebracht. Naar schatting 120 miljoen arbeidsmigranten willen terug naar hun dorp... nu ze geen werk meer hebben. En omdat er geen bussen en treinen meer rijden lopen ze in groepen terug. De harde wind die over Nederland trok heeft op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. Zo kwam in Rotterdam-Lombardije een glazen pui van een flat naar beneden. Voor zover bekend raakte daar niemand bij gewond. Op de A15 bij Ridderkerk waren problemen door omgewaaide bomen... en in Wilnis waaide een boom op een geparkeerde auto. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op en kan het licht gaan vriezen. Mogelijk valt in het uiterste noorden van het land een winterse bui... Morgen verspreid over het land buien. In de middag klaart het meer op en pas s'avonds avonds is het overal droog. Het wordt dan een graad of acht.